Lot Lewin met het NOS Journaal. De Turkse conferentie gezegd dat het Nederlandse kabinetsbesluit om zijn landingsrechten in te trekken niet zonder gevolgen zal blijven. De Turkse regering overweegt Nederlandse diplomaten uit te zetten en vluchten uit Nederland te weren. Cavusoglu wilde naar Rotterdam komen om een campagne te voeren voor het Turkse referendum. Volgens het Turkse staatspersbureau is de Turkse minister van Familiezaken nu onderweg naar Rotterdam, mogelijk om de Turkse consul daar te bezoeken. Rondom het huis van de consul en het consulaat staan al hekken en er is een noodbevel van kracht vanwege de veiligheid in verband met eventuele demonstraties. In Italië is geschokt gereageerd op de dood van een dakloze man van 45 jaar. Op bewakingsbeelden is te zien hoe hij door een man met benzine wordt overgoten en daarna in brand wordt gestoken. Dat gebeurde vannacht in Palermo. De hulpdiensten waren te laat om de man te kunnen redden. De Italiaanse politie houdt een grote zoekactie naar de dader. Duizenden mensen hebben vanmiddag meegelopen in een vrouwenmars in Amsterdam. Ze demonstreerden tegen discriminatie en voor gelijke rechten. De optocht was in het kader van Vrouwendag afgelopen week en voor de verkiezingen komende week. Twee maanden geleden was er ook al een mars in Amsterdam. Die was onderdeel van een wereldwijd protest tegen de verkiezing van de Amerikaanse president Trump. Shinky Knecht heeft op de WK Shorttrack in Ahoy als eerste Nederlander ooit het goud in de wacht gesleept op een individuele afstand. De 27-jarige Fries was de beste op de 500 meter en staat ook eerste in het algemeen klassement. En dan het weer. Vanavond en vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. De temperatuur daalt naar 2 tot 4 graden. Morgen wordt het redelijk zonnig en met 12 tot 16 graden net iets warmer dan vandaag.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 Ja, zoveel, ja, zoveel. Ik kan er ook echt helemaal niks aan doen. 9 eh, dalers en 1 nieuwe binnenkomen. Martin Garrix en uh, eh, Bibi Rexa met In the Name of Love zijn na 27 weken uit de lijst verdwenen. En daarvoor in de plaats is gekomen Calvin Harris met zijn eh, nieuwe single. Welke dat is, dat eh, hoor je best wel snel, want hij staat niet ehm, heel hoog, moet ik zeggen. Volgens mij heb ik hem zelfs overgeslagen om achter te spelen. Dat krijg je, Kijk, ja, ik moet er wel even meteen ertussen zetten, anders ga ik vergeten. Kijk, hij staat erin met vier nummers hoorde. Uh, snelste stijger deze week is in handen van eh, Sia met de greatest 10 plaatsen. Maar eh, ook de Chainsmokers met Something... Uh, uh, gaat goed man. De Chainsmokers samen met Coldplay is ook 10 plaatsen gestegen op een 21ste plaats... met hun single Something Just Like This. Snelste daler, daarmee gaan we beginnen dit uur. Dat is Robbie Williams met Love My Life. Ook gaan we kijken dit uur eh, naar de Nederlandse top 40. En um, ja, gaan we ons opmaken in de komende twee uur tijd voor de top 3 van eh, deze week. Eerst gaan we even luisteren naar de top 3 van eh, vorige week, hoe die er ook alweer uitzag. Nummer 3. Betrouwbaar, maar wel origineel. Dat was de top 3 van uh, vorige week met op 3 Ed Sheeran, Jack Jones op nummer 2 en Gavin James op nummer 1. Zoals ik al zei, we beginnen deze week met de snelste daler. Uh, Robbie Williams is dit met Love My Life. of you just still falling for you. Summertime in Virginia was an oven. All the kids eating ice cream with their cousins. I was studying while you was playing the dozens. Don't act like you was there when you wasn't. de nieuwe binnenkomen van eh, deze week. Die vinden we op een 36e eh, plaats. En dan heb ik het over eh, Calvin Harris samen met Frank Ocean en Migos. Nou, in 2016 werkte Calvin Harris samen met onder andere Rihanna op How Deep Is Your Love. Dat werd zijn vijfde top 3 hit. In september horen wij de Britse DJ opnieuw zingen op de single My Way. Dat... Eh, ook weer in de hitlijsten terecht is gekomen... en op het moment zelfs op nummer 35 in de Europese hitlijst staat. Calvin Harris belooft in 2017 eh, 10 nieuwe tracks af te leveren. daarvan is Slide zijn eh, eerste in februari. En dat doet hij dus, zoals ik al zei, met Frank Ocean en Amigos. Nieuw binnengekomen op een 36e plaats zit het Calvin Harris met Slide. comes, it comes too clear. Do you slide on all your nice ideas? Do you try on all your nice ideas? put some spotlight on the side. Whatever comes, it comes too clear. All this jewelry ain't no use when it's the dark. It's my favorite part. We see the lights, they cut so far. It went too fast, we couldn't reach it with our arm. Wrist on the wrist, a liquor charm. Player was still on the Lincoln Park. Like we could dye our own hair. Like we could dye our own bone. Like we can see in 2020. Twice we can see it till the end. Shine on all your nice like this do your trying on all your nights like this. Hey. Put some spotlight on, on the side. Whatever comes, it comes to give. Do your slide on all your nights like this. Do your trying on all your nights like this. Hey. Put some spotlight on, on the side. Whatever comes, it comes to you. Do your trying on all your nights like this. Put some spotlight on, on the side. Whatever comes, it comes to you. Do your slide on all your nights like this. Ooh, you're trying on all your nice ideas?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 But in my heart, I understand. I made my move. And it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. I did it my way. that way too phased, but in my heart I understand. I made my move, and it was all about you. No, I feel so far removed. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way.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 Yeah, yeah, me, I hope she getting better sex. Hope she ain't picking like did, so long, you said call it quits. it all your pins? Then blocked your number from my phone. Mm -hmm. week Little Mix met Shout Out To My Ex. En daarvoor eh, de Chainsmokers, All We Know en uh, Calvin Harris met eh, My Way. Hey, het is alweer ja, vijf over half vier. Nee, ik moet deze niet hebben. Ik, moet, ik ga een andere doen. Ja, het is een uurtje eerder als gepland, maar deze wou ik doen. Het is weer vrijdag, de week is weer voorbij. Inderdaad, de collega's van eh, Radio 50 presenteren op dit moment de eh, Nederlandse top 40. En ik ga hem even in de vogelvlucht een beetje doornemen. Op 40 vinden we Alok samen met eh, Bruno Martini en Zeba met Hermina. Rondé met Naturally op 39. Je broer en DJ Paul Elstak met Kind van de Duivel is nieuw binnengekomen op 38. Op 36 is nieuw binnengekomen Kelvin Harris met Slide. Ook nieuw binnengekomen is Ed Sheeran, How Would You Feel... Eh, op nummer 33 dan. Even kijken, op nummer 27 vinden we dan eh, Julia Michaels met Issues. En op 25 Chris Cross Amsterdam met Are You Sure? Als we er even doorheen gaan skippen en naar de top 10 gaan kijken van de Nederlandse top 40... vinden we op 10 eh, James Arthur met Say You Won't Let Go. Ronnie Flexen met Energie op nummer 9. The Chainsmokers Something Just Like This op nummer 8. Starly met Call On Me op nummer 7. En Edge Ed Sheeran Castle on the Hill op nummer 6. De Chainsmokers met Paris op nummer 5. En op 4 Clean Bandit uh, samen met Jean-Paul en Emery met Rockabye. Maar 17 weken staat hij er alweer in. Dat is eh, best lang, kan ik je verklappen. Eh, op nummer 3 vinden we Kaigo samen met Selena Gomez. It Ain't Me. Drie weken pas in de lijst. Oh, die heb ik gemist dan. Oh, dan ga ik eens even kijken hoe die eh, klinkt, want die ken ik nog niet. En op nummer 2 Martin Garrix samen met Dua Lipa, Scared to Be Lonely.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 But you don't judge me. Cause if you did, baby, I'd judge you too. No, you don't judge me. Cause if you did, baby, You're perfect, poorly wired circuit. And got hands like an ocean. Push you out, pull you back in. Cause you don't judge me as if you did. Breakdown. See, it doesn't matter where we all go. It doesn't matter if the same road. It's naturally. de nummer 27. Julia Michaels met Issues. En welke platen er allemaal tussen zeren? Eh, dat eh, ga ik jou zo vertellen. Maurice Mulder. Oh nee, dat ga ik niet zelf doen, want hij is er eindelijk. En ik heb weer heerlijke koffie en ik ben zo blij dat hij er is. Sander, goedemiddag. Goedemiddag Maurice en goedemiddag luisteraars. Ik eh, ga weer eh, de, heerlijke race meedoen van 40 tot en met nummer 24. Op nummer 40 vinden we Robbie Williams met Love My Life. En op nummer 39 Ellie Golding met Still Falling For You. Op nummer 38 vinden we Bruno Mars met 24K Magic. En op nummer 37 Pharrell Williams met Running. Nieuw binnengekomen deze week op nummer 36 is Calvin Harris featuring Frank Achan. En Migos met Slide. En nummer 35 Calvin Harris met My Way. Op 34 vinden we de Chainsmokers featuring Poobie Way met All We Know. En op nummer 33 vinden we Little Mix met Shout Out To My Ex. Op nummer 32 vinden we Hardwell featuring jo Jay Sean met Thinking About You. Op nummer 31 Passenger met Anywhere. Op nummer 30 Robin Schultz, David Guetta featuring Cheap Coach met Shadowlight Light. En op nummer 29 Martin Jensen met Solo Dance. Jouw favoriete nummer geloof ik hè? Ja, ik vind het een heerlijk nummer. Ja, ik heb hem niet gedraaid. Oh. <laughs> Op nummer 28 vinden we Sia featuring Kendrick Lamar met The Graded. En op nummer 27 Julia Michaels met Issues. Op nummer 26 vinden we Ariana Grande featuring Nicki Minaj met Side to Side. En op nummer 25 Keigo featuring Julie Michels met Carry Me. En we hebben hem net gehoord, al twee weken in de lijst op nummer 24. Ronde met Naturally. De Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Dankjewel Sander.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 Plaat die is eh, gezakt deze week. 10 plaatsen om precies te zijn. Eh, van uh, eh, 13 naar 23 toe. En ondertussen alweer 15 weken lang in de lijst der lijsten. Hey, tegenover me zit, zoals je hem net hoorde, Sander Lijstje. En ik ben zo blij dat je voor mij wel koffie haalt. Ja, hè? En voor Tommy niet. Wanneer is het nou eens andersom? <laughs> dat ik voor jou koffie haal? Ja. Eh Ehm, ik hou wel weer een keer een biertje voor je. Is dat ook goed? Ja, dat Vind ik een beter idee. Ja. <laughs> hey, ehm, komende uur, want het eerste uur zit er weer bijna op. Wat gaan we het volgende uur doen? Um, Niet de top 40. Nee. Die heb ik al gehad. Wij gaan het bekendste... Ja, ze opnemen, want ze... Ze reageert niet op de WhatsApp, maar ga verder. Wij gaan het bekendste Pokémon-meisje van Nederland bellen naar meisje, vrouw. Ja, ja, ja, ja. tenminste, we gaan het proberen. Ja. Ehm, ik weet niet of ze opneemt. En anders eh, verschuiven, we het, eh, verschuiven we het gewoon naar eh, volgende week. Want ze reageert niet op de WhatsApp. Dat vind ik een beetje irritant. We gaan het gewoon proberen. Maar dan krijg je dit effect, hè? Toch? Ja. Nee, oké. Nee, dan gaat het goed. Ken je deze ook nog eigenlijk? even kijken. Oké, vrienden. Ken je deze nog? doen. Ja, deze kan ik ook Jij ga je meezingen? Nee. Waarom niet? Nee, ik ken de tekst niet meer. Waarom niet? Nou, het is heel raar. Ik ken alleen de... Het zijn er 150 die je moest onthouden. Ja, maar ik ken alleen de Duitse versie. Die hadden we vorige eh, twee weken geleden staan. Ja, oké, dat is waar. Maar goed, we gaan dat eh, zo direct eh, proberen inderdaad. Sander is van de redactie, die mag lekker gaan bellen. Jee. Vind ik een goed idee. En eh, wij gaan gewoon de laatste plaat draaien van eh, dit uur. En die is in handen van eh, niemand minder dan Sean Mendes. De nummer 20 van deze week. En dit is Mercy. Tot zo direct na het nieuws. De verkeersinformatie, de commercials en de uuropener en de puls en de CFM Studio.